uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Van de vier mensen die ernstig gewond raakten bij de mesaanval in het Duitse Solingen... verkeert niemand meer in levensgevaar. Dat meldt omroep ARD. Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven en raakten acht mensen gewond, van wie de helft ernstig. De vermoedelijke dader zit vast op verdenking van moord en lidmaatschap van IS. Die terreurorganisatie heeft de aanslag opgeëist. De 26-jarige verdachte is een Syriër... wiens asielaanvraag in Duitsland eerder werd afgewezen. Eigenlijk had hij vorig jaar teruggestuurd moeten worden naar Bulgarije... maar vlak voordat het zover was verdween hij. Egypte waarschuwt voor de gevaren van een nieuw oorlogsfront in Libanon. Het land roept op in een, in een verklaring tot stabiliteit in de regio... na de aanvallen van Hezbollah en Israël... De Israëlische premier Netanyahu zei vanmiddag dat de raketaanvallen van vannacht opgevolgd zullen worden door nieuwe aanvallen. Hezbollah heeft laten weten dat de luchtaanval een uitgestelde reactie was... op de dood van een legercommandant vorige maand. Een Britse journalist van persbureau Reuters wordt vermist... na een Russische luchtaanval op de stad Kramatorsk. Twee andere journalisten raakten daarbij gewond, melden Oekraïnse autoriteiten. Reuters bevestigt dat twee oorlogsverslaggevers gewond zijn geraakt... en dat er minstens één wordt vermist, maar geeft geen verdere details. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. Het is Max Verstappen niet gelukt om voor de vierde keer de Grand Prix van Zandvoort op zijn naam te schrijven. De Nederlander van Red Bull kwam als tweede over de finish, 23 seconden achter Lando Norris van McLaren. Charles Leclerc van Ferrari werd derde. Verstappen blijft aan de leiding in het WK-klassement. Het weer, zon en stapelwolken, een enkele bui en het is een graad of 20. Vannacht wat regen bij ongeveer 12 graden. Morgen zon, wolken, met in het westen en noorden kans op een bui.